Mariette Krol met het NOS Journaal. De christelijke zorgverzekeraar ProLife gaat vanaf volgend jaar alle basiszorg vergoeden. Ook zaken als IVF-behandelingen, euthanasie en abortus. De afgelopen jaren was er veel kritiek op de verzekeraar... vanwege het uitsluiten van delen van het basispakket... die het bedrijf controversieel vond. ProLife schrijft nu dat dat tot een tweedeling heeft geleid... en mensen heeft gekwetst. De verzekeraar heeft nog altijd bedenkingen en soms bezwaren bij bepaalde behandelingen... maar vindt dat mensen daar zelf over moeten beslissen. Het OM verdenkt een man uit Heusden in Noord-Brabant... van het stiekem maken van naaktfoto's van kinderen. Het gaat om een leraar van een basisschool die sinds begin deze maand vastzit. Volgens het OM heeft hij de opnames niet gemaakt op de school waar hij lesgeeft. Waar dan wel is niet bekend. De school is wel op de hoogte gebracht van zijn aanhouding. De nieuwe Britse premier Liz Truss heeft een eerste toespraak gehouden. Ze beloofde onder meer om huishoudens en het bedrijfsleven te helpen met de hoge energiekosten. Gehoopt werd dat Truss in haar toespraak daar meer over zou vertellen, maar dat deed ze niet. Later deze week presenteert ze het pakket maatregelen, waarbij ook de bedragen bekend worden. Inmiddels heeft Truss wel haar nieuwe kabinetsploeg gepresenteerd. En de Oranje voetbalvrouwen hebben zich geplaatst voor het WK volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. In de Galgenwaard in Utrecht werden het tegen IJsland 1-0. En dat gebeurde op het nippertje. De Nederlandse vrouwen waren vrijwel de hele wedstrijd sterker dan de IJslandse vrouwen. Maar het scoren wilde maar niet lukken. Oranje schoot 29 keer op doel, waarvan drie keer op de lat en één keer op de paal.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 I wanna be in your life. Until the night is over. I wanna hold you so tight. So tight, coming closer. It's been a hell of a ride. But every single moment. You were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am.